Ik weet een heerlijk plekje grond, daar waar die molen staan, Waar ik mijn allerliefste vond, waarvoor het hart het slaat. Ik sprak haar voor de eerste keer aan de oever van de vliet. En sinds die tijd kom ik daar meer, die plek vergeet ik niet daar bij die molen, die mooie molen. Daar woont het meisje waar ik zoveel van hou. Daar bij die molen, die mooie molen. Daar wil ik wonen als zij wordt mijn vrouw. Als in den stille avond stond de zon ten onder ging. En ik haar bij de molen vond in zoete mijmering. Fluisterde ze mij in het oor, o heerlijk zaam te zijn. De molen draaide lustig door en ik zei liefde mij. daarbij die molen die mooie molen. Daar woont het meisje waar ik zo veel van hou. Daar bij die molen, die mooie molen. Daar wil ik wonen, als zij wordt mijn vrouw. Ik zie de molen al versierd ter ere van het jonge paar. Het hele dorp dat juicht en siert, ze leven menig jaar. En zie ik trots de molen staan, dan zweer ik in dienst stond. Nooit ga ik van die plek vandaan, waar ik mijn vrouwtje vond. Daar bij die molen Daar woont het meisje waar ik zoveel van hou. Daar bij die molen, die mooie molen. Daar wil ik wonen, altijd.